Zijn fans stonden daar al uren op hem te wachten. Duncan wist voor het eerst in 44 jaar de winst voor Nederland binnen te halen. En dat hij daarmee een geschiedenis heeft geschreven, beseft hij nog niet echt. Op een persconferentie op de luchthaven zei de zanger dat hij de winst vooral ziet als een groot compliment. Hij hoopt nu internationaal door te breken als muzikant. Duncan was erg onder de indruk van alle enthousiaste reacties die hij heeft gekregen. Vooral dat premier Rutte hem belde en dat de koning en koningin hem via Twitter feliciteerden, hebben veel indruk op hem gemaakt. GroenLinks-leider Klaver vindt het tijd voor een opvolger van het kabinet Den L, het meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis. motto van dat kabinet in de jaren 70 was spreiding van kennis, macht en inkomen. En dat zou volgens Klaver ook een prachtig motto zijn voor een nieuw kabinet. Hij zei dit op een feestje ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van GroenLinks. Klaver noemt een volgend kabinet zonder zijn partij haast ondenkbaar. Hij nodigde de PvdA en D66 uit samen een links-progressief blok te vormen... dat het hart kan zijn van dat nieuwe kabinet. Oranje is opnieuw Europees kampioen onder de 17 geworden. De ploeg was in Dublin met 4-2 te sterk voor Italië. Het is voor het tweede jaar op rij dat de jongens Europees kampioen worden. De voetbaltalenten wonnen het EK ook al in 2011 en 2012. Vrijdag stonden de Oranje meisjes ook in de EK-finale... maar die werd verloren van Duitsland. Het weer, de buien, soms met onweer, lossen vanavond op en er ontstaat nevel of mist. Temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Morgen wolkenvelden en zon, vooral in het noordoosten vallen wat regen- of onweersbuien. Aan zee blijft het koud met zo'n 14 graden, terwijl het in het binnenland 22 graden kan worden. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief Dankjewel. Namens de patiënten en sieren.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 En um, ja, ik kreeg er zoveel binnen. Ik denk, weet je wat, in dit bijzondere programma van 1333 uh, eh, stop ik ze alle negen. Kan mij het schelen. Ja, ik kan ze natuurlijk niet alle negen op gaan noemen. Dat wordt een beetje te veel. Dit uur, die eerste uur zitten er zelfs eh, zitten de vijf. Maar ik kan natuurlijk wel de eerste aankondigen. En dat is een goede bekende voor ons. Catherine K met Soleil of Mountains and Clouds. Dat is uh, een pianowerkje. En Catherine die gaat het, eh, de aftrap nemen. De playlist kan je vinden met dit programma. Twee uur achter elkaar, wordt niet ingesproken op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. And this is Crispin Barrymore.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 This is pianist Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at kelly-andrew.com. Ken Verhickey, and you are listening to Peaceful Radio. this is Karani. You're listening to Peaceful Radio, your station for good music.